Drie uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Schoonhoven zijn opnieuw kinderen besmet met hepatitis A, ook wel bekend als geelzucht. Het zijn kinderen van een peuterspeelzaal en een peuteropvang. Ook bij een middelbare school in Gouda blijkt een leerling besmet te zijn. Eerder deze week werd al bekend dat er kinderen en een leerkracht van een basisschool in Schoonhoven besmet waren, net als twee leerlingen van een middelbare school. De GGD gaat iedereen die het risico loopt op besmetting informeren en inenten. Geelzucht is voor jonge kinderen meestal onschuldig maar volwassenen kunnen er een half jaar moe van zijn. Op het nieuwe coronavirus in China in te dammen... worden steeds meer maatregelen genomen. In, in Wuhan, waar het virus uitbrak... is het vliegverkeer en het openbaar vervoer stilgelegd. En ook in andere miljoenen steden in de buurt rijdt geen openbaar vervoer. In de stad Guanggang moeten ook gebouwen als bioscopen... en internetcafés hun deuren dicht houden. In de hoofdstad Peking, die zo'n duizend kilometer noordelijker ligt... zijn de populaire optochten voor het Chinese nieuwjaar afgelast de luchthaven van Dubai worden reizigers uit China gescreend op een verhoogde lichaamstemperatuur. Op Schiphol zijn geen maatregelen genomen. Het bereik van mobiele telefoons op Utrecht Centraal is verbeterd... met de ingebruikname van een nieuw netwerk. T-Mobile, Vodafone en KPN hebben dat aangelegd... in samenwerking met ProRail en de NS. Dat was nodig omdat de verbinding op het station vaak slecht was. Het nieuwe systeem is ook geschikt voor de nieuwe generatie mobiele netwerken... zoals 5G. Boven de perrons in Utrecht hangen nu nieuwe antennes. Dit soort antennes komt ook in andere stations te hangen. Het weer, is zwaar bewolkt en nevelig. De zon komt maar af en toe tevoorschijn. De temperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. Vanavond stond, ontstaat vooral in het zuidoosten plaatselijk dichte mist. Morgen ook eerst mist en daarna blijft het opnieuw bijna overal grijs. Zaterdag verandert er weinig, daarna wisselvallig.